Dit is door met het NOS-journaal. Bij de treinkaping bij De Punt in 1977 zijn zeker drie Molukse kapers van dichtbij door mariniers geëxecuteerd. Ze waren toen al uitgeschakeld en boden geen verzet. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden Zegveld. De nabestaanden eisen erkenning van de staat dat het om executies ging. En ze eisen ook schadevergoeding. Al jaren gaan er geruchten dat de omgekomen treinkapers door mariniers zijn geëxecuteerd. Volgens advocaat Zegveld is daar nu eindelijk bewijs voor. Sinds gisteravond zijn bij de politie 31 nieuwe tips binnengekomen over de baby die twee weken geleden werd gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam-West. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd gisteravond opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Er was een compositietekening te zien van een getuige. Een getinte man van een jaar of dertig. Hij was rond het tijdstip dat de baby werd gevonden in de buurt van de container... en zat in een auto waar harde muziek uitkwam. Over hem kwamen enkele tips binnen. De aardbeving van vannacht in Groningen was iets sterker dan eerder gemeld. Het was een schok van 2,9 in plaats van 2,6 op de schaal van Richter, zegt het KNMI na een herberekening. Het KNMI zegt ook dat de schok goed is gevoeld. Het instituut kreeg tientallen meldingen van bewoners. Ook bij de regionale omroep RTV Noord kwamen veel meldingen binnen. De schok was bij Zanderweer bij Middelstum. Over schade is nog niets duidelijk. Een maand geleden kreeg de NAM na een vergelijkbare schok honderden meldingen van schade. Minister Plasterk voelt wel iets voor een experiment om wethouders aan te stellen voor meer dan één gemeente. Hij reageert daarmee op een voorstel van de VVD. Volgens die partij is het goed voor de democratie en voor de efficiëntie als op bepaalde onderdelen, zoals de zorg, één wethouder verantwoording aflegt in meer gemeenten. Plasterk zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij de gedachten snapt en het plan een kans wil geven. De minister zei er wel bij dat dan de regels moeten worden aangepast. Het weer nog. Eerst nog mist, Verder bewolkt, vooral in het oosten wat motregen. In het westen af en toe zon en een enkele bui. Het wordt 11 graden.